Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de bewoners en ondernemers die slachtoffer zijn geworden van de grote brand gisteren in Arnhem... mogen later vandaag even het afgezette gebied in. Ze krijgen daarbij begeleiding van een calamiteitteam. Nu het vuur uit is, probeert de gemeente het gebied weer wat vrij te geven. De schade is ook steeds beter te zien, zegt verslaggever Ellen Kamporst. Er zijn veel panden verwoest, eh, maar ook heel veel winkels die voorlopig niet open kunnen... of eh, omliggende horecabedrijven waar de stroom eraf is geweest... en die hun voorraad weg kunnen gooien en voorlopig niet open kunnen... omdat gewoon een groot deel van de stad nog is afgezet. Eh, veel groter is natuurlijk ook de, de emotionele schade. loopt hier net een groepje vrouwen het terrein op, waarschijnlijk bewoners. Die met met tranen in hun ogen te kijken naar dat grote gapende gat van dat pand. Door de brand zijn tien historische panden verwoest in Arnhem. Er raakte niemand gewond. Een van de twee tieners die gisteren bij het afbreken van een carnavalswagen uit een hoogwerker viel, is overleden, meldt Omroep Brabant. Het ongeluk gebeurde in een loods in het dorp Raamsdonk. De jongen werd na de val naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Het is niet bekend hoe het met de andere tiener gaat. En kinderen op een basisschool in Zaandam krijgen deze week ademhalingsoefeningen. Ze leren technieken die kunnen helpen bij mentale uitdagingen, zoals stress en slaapproblemen. Uit natuurlijk heel veel waar ze, eh, veel dingen die ze moeten. En ik denk dat het voor iedereen verstandig is om gewoon te leren hoe dat je af en toe je hoofd leeg kan maken op zo'n manier. We krijgen al echt wel wat mooie reacties. Dat eh, het beter lukt om te slapen. Ik voel wat meer, eh, wat meer licht in mijn lichaam. Leuk. Ja? Waarom? Omdat dan eh, krijg je meer zuurstof. De methode komt uit India. Voorlopig zijn alleen de groepen 4 en 8 van deze school de eerste in Europa die kennis maken met de Sky ademtechniek zoals die heet. Bij succes gaan ook andere scholen de ademtechniek toepassen. Het weer stralend zonnig. In het noorden is de graadje of 13 vanmiddag. In het zuiden zelfs 17 graden. En dit weekend verandert daar weinig aan. Er is veel zon en het is max een graadje of 17.